de bank onder meer een korting op het rentepercentage. In de Australische staat Queensland hebben de overstromingen de stad Brisbane bereikt. De eerste straten van de stad met ongeveer 2 miljoen inwoners staan onder water. Het hoogste punt wordt vanavond Nederlandse tijd verwacht. Door de overstromingen in de staat Queensland zijn tot nu toe zeker 16 mensen omgekomen. Tientallen mensen worden vermist. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten regen. Vanmiddag en vanavond overal regen bij maximaal rond 7 graden. Morgen vooral in de ochtend regen.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 Sand heeft in de postverwerking een marktaandeel van zo'n 10%. Voor Selectmail is dat rond 5%. Het bedrag dat Sand voor Selectmail betaalt is niet openbaar gemaakt. Het postbedrijf wil de twee bezorgnetwerken geleidelijk in elkaar over laten gaan. De Nederlandse mededingingsautoriteit moet de overname van Selectmail nog goedkeuren. De Duitse economie maakt de sterkste groei sinds de hereniging in 1990 door. Volgens het Duitse Bureau voor de Statistiek groeide de economie het afgelopen jaar met 3,6 procent. Vooral de export naar Azië is flink omhoog gegaan. Duitsland is na China de grootste exporteur ter wereld. Verder stegen de investeringen voor bedrijven en de consumentenbestedingen. Voor dit jaar wordt een groei van meer dan 2 procent verwacht. De wederopbouw van Haiti is nog nauwelijks op gang gekomen door corruptie en zwak bestuur. Dat zeggen hulporganisaties die vorig jaar meededen aan de Giro 555-actie. Het is vandaag precies een jaar geleden dat Haiti werd getroffen door een verwoestende aardbeving. Gisteren werd bekend dat er van de 111 miljoen euro die via Giro 555 binnenkwam, pas 42 miljoen euro is uitgegeven. Over de noodhulp aan Haiti in de eerste maanden na de aardbeving zijn de organisaties overigens wel tevreden. Asielzoekers die herhaald beroep aan